dat resistent was geworden tegen Tamiflu. Hij was een van de drie patiënten van wie al bekend was... dat ze aan een licht gemuteerde vorm van de Mexicaanse griep leden. Onderzoek van het UMC Groningen heeft uitgewezen dat de man niemand heeft besmet met dat virus. In Den Haag is de kindervredesprijs toegekend aan een vluchteling van 16 uit Congo. De jongen kreeg de prijs voor zijn radioprogramma Children for Children. Daarin maakt hij problemen bespreekbaar voor kinderen in het vluchtelingenkamp waar hij woont. Aan de prijs is een geldbedrag van 100.000 euro verbonden. Hij werd in de Ridderzaal in Den Haag uitgereikt. Een veroordeelde pedoseksueel kan weer in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan wonen. De bestuursrechter heeft een gebiedsverbod geschorst. De burgemeester had dat verbod opgelegd uit angst voor verstoring van de openbare orde. Maar de bestuursrechter vindt dat dat niet voldoende aannemelijk is gemaakt. Dat de man weer in de fout kan gaan, rechtvaardigt bovendien geen gebiedsverbod voor de hele gemeente. De pedoseksueel werd eerder al door de gemeente Eindhoven geweerd. De Schotse medeoprichter van de Alan Parsons Project, Erik Wolfson, is overleden. Wolfson was de tekstschrijver, componist en soms zanger van de band... die hij in 1975 samen met producer en componist Alan Parsons oprichtte. Voor die tijd had hij al nummers geschreven voor onder andere Marianne Faithful en The Tremolo's. Eric Wolfson was al enige tijd ziek. Hij is 64 jaar geworden. De Duitse politie heeft een voortvluchtige mensenhandelaar opgepakt. De 33-jarige Bulgaar zat in Nederland een gevangenisstraf van vier jaar uit. Hij keerde in oktober niet terug naar de gevangenis na een weekendverlof. Het team Executie Strafvonnissen, dat voor het vluchtige veroordeelde opspoort, vond de mensenhandelaar in Duisburg, waarop de politie hem kon aanhouden.